Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op het plein in Den Haag demonstreren zo'n 200 mensen tegen de AOW-plannen van het kabinet. Het zijn leden van de vakcentrales FNV en CNV die het niet eens zijn met het voornemen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Ze laten dat bij de ingang van de Kamer merken door op fluitjes te blazen. De Kamer praat vandaag over de AOW-plannen van het kabinet. Vorige week ging het niet door, omdat premier Balkenende en vicepremier Bos er niet bij konden zijn. Vandaag zijn zij er wel. De 92 prostitutieramen van exploitant Koos Nol op de Achterdam in Alkmaar hoeven niet dicht. De gemeente weigerde vorig jaar een nieuwe vergunning af te geven voor de ramen aan de exploitant op basis van een Bibop-onderzoek. Maar volgens de rechtbank in Alkmaar biedt dat het integriteitsonderzoek te weinig houvast om de prostitutieramen te sluiten. De rechter zegt dat het niet is bewezen dat er bij Nols bedrijf sprake is van witwassen of dat de panden zijn gekocht met crimineel geld. In Nederland lopen 3,5 miljoen huishoudens financiële risico's. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is geschrokken van het hoog aantal mensen dat financieel kwetsbaar is. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van alle Nederlanders te weinig geld achter de hand heeft om tegenvallers op te vangen. En een kwart van de Nederlanders spaart nooit. In China bestaan geheime gevangenissen waarin mensen soms wel maanden worden vastgehouden. Die gevangenissen zijn verstopt in hotels, ziekenhuizen of verlaten gebouwen. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch. De mensenrechtenorganisatie sprak met bijna 40 mensen die zeggen dat ze in zulke gevangenissen hebben vastgezeten.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 Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. Learned it off by heart, but now that's torn twenty two. Now I know what they're saying in the music of the parade, and we made our love on wasteland. And sing as the drums begin.